Harde regen heeft vanochtend in het Westland, Den Haag en de Bollestreek geleid tot wateroverlast. In sommige straten stond het water 15 centimeter hoog. De brandweer kreeg veel meldingen van ondergelopen huizen en winkels. In Hillegom dreigde het dak van een zalencentrum onder het water te bezwijken. Inmiddels zijn de grootste problemen alweer voorbij. Zeker duizend Nederlanders gaan naar China om een totale zonsverduistering te zien. Over twee weken op 22 juli schuift de maan helemaal voor de zon. De belangstelling is groot omdat het de langste verduistering van de hele 21ste eeuw is. Hij gaat 6 minuten en 39 seconden duren. De eclipse is het mooiste te zien op enkele eilanden bij Japan in het Stille Oceaan. Maar Shanghai in China is een goed alternatief. Het is overigens nog maar de vraag of de Nederlanders ook echt de zon zien verdwijnen. Het is in China regentijd, waardoor de kans groot is dat het ook op 22 juli zwaar bewolkt is. Er is vorige maand een run geweest op vliegtickets. De maanden daarvoor keken Nederlandse vakantiegangers door de recessie nog de kat uit de boom. Maar die aarzeling was in juni helemaal verdwenen. Volgens de webwinkel vliegtickets.nl steeg het aantal boekingen vergeleken met juni 2008 met 60 Dat is vooral te danken aan de historisch lage prijzen en het wisselvallige weer. In Italië gaan medewerkers van tankstations vandaag voor twee dagen in staking. Ze protesteren tegen de lange werktijden en tegen de regels die kleine pomphouders benadelen. Vooral in de steden zullen veel tankstations gesloten zijn. De staking begint vanavond. In L'Aquila in de omgeving wordt niet gestaakt. Dit gebied werd eerder dit jaar getroffen door een zware aardbeving. Ook wordt hier deze week de G8-top gehouden. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over het land. Soms met windstoten. Toch komt ook af en toe de zon tevoorschijn. De middagtemperatuur is ongeveer 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met vrij veel wind.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 it cause my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. no, no, no, no, yeah, you no, no, no, you gotta try. said I'm leaving. But she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.